en een voorspoedige start. Mark Visser met het NOS-journaal. Uitzendbureaus bieden autochtonen sneller een baan aan dan allochtonen. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau in een rapport. Om twee banen aangeboden te krijgen zijn voor een autochtoon gemiddeld vier bezoeken aan een uitzendbureau genoeg. Een allochtoon heeft voor hetzelfde aanbod zeven bezoeken nodig. Twintig acteurs probeerden in opdracht van het planbureau werk te krijgen met vrijwel hetzelfde cv. Ze hadden ook allemaal hetzelfde keurige voorkomen. Bij vrouwen werd minder op afkomst gelet dan bij mannen. Ze worden waarschijnlijk gezien als betrouwbaar en ambitieus... terwijl migranten mannen als bedreigender worden gezien, zeggen de onderzoekers. Vooral Turkse, Surinaamse en Antilliaanse werkzoekenden maken kans, minder kans op uitzendwerk. Marokkaanse Nederlanders maken evenveel kans als autochtone Nederlanders, constateert het SCP. E de opgeleide discussie in de VS over vuurwapens leidt tot concrete plannen om het vuurwapenbezit terug te dringen. Een aantal democratische senatoren wil dat er een wet komt die automatische vuurwapens verbiedt. Een senator die zich al jaren inzet voor strengere wetgeving voor wapens... wil nog deze week een wetsvoorstel indienen. Een andere democraat denkt dat het plan een meerderheid in de Senaat... en het Huis van Afgevaardigden kan halen. Er is door de schietpartij in Newtown een kantelpunt bereikt... zei hij tegen de zender CBS. Eerdere voorstellen om de regels voor wapenzit te, te verscherpen... werden vooral door republikeinen tegengehouden. In Zweden is de inzamelingsactie Serious Request afgesloten... die dinsdag in Nederland begint. Drie dj's zamelen met zes dagen verzoeknummers draaien 2,6 miljoen euro in. Vorig jaar was dat 2,1 miljoen. Het Zweedse glazenhuis stond dit jaar in Malmö. Tot besluit het weer. Af en toe een bui. En dan morgen overdag ook wil buien met een graad of 7. Dit was het NOS Journaal.